Twee goederentreinen botsten rond half elf vanavond op elkaar... waarna een passagierstrein een noodstop moest maken... Het gaat om de Benelux-trein die rijdt tussen Nederland en België. Volgens DnS zijn er geen passagiers gewond geraakt. Een machinist zou nog bekneld zitten in een goederenlok. De 150 reizigers van de passagierstrein zijn in een wegrestaurant langs de A15 opgevangen. Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de plek van het ongeval bezocht. Bij het ongeluk zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Ook minister van Middelkoop van Defensie houdt een afgeslankte voortzetting van de Nederlandse missie in Oeruzkan open. Dat melden bronnen rond het kabinet. Eergisteren zinspeelde minister Verhagen van Buitenlandse Zaken daar ook al op. Het kabinet had in 2007 beloofd dat Nederland eind volgend jaar zou stoppen als zogeheten lead nation in Oeruzkan. Dat laat voortzetting in afgeslankte vorm open, maar dat Van Middelkoop nu ook op die lijn lijkt te zitten is opmerkelijk, omdat hij eerder had gezegd dat de missie een te zware wissel trekt op de krijgsmacht. PvdA-kamerlid Van Dam heeft te laten weten dat hij tegen een nieuwe missie is. Binnen twee weken is er een debat over de kwestie in de Tweede Kamer. Schaker Gary Kasparov heeft in het Spaanse Valencia zijn grote rivaal Anatoli, Karpov verslagen. De driedaagse tweekamp was georganiseerd ter herinnering aan de eerste wedstrijd tussen de twee om de wereldtitel, nu 25 jaar geleden. De schakers vochten in de jaren 80 een aantal legendarische tweekampen uit. Hun eerste WK-match in 1984 werd afgebroken. Een jaar later won Kasparov de tweede, waarna hij de titel in 1986, 1987 en 1990 met succes tegen Karpov verdedigde. Dan het weer in het midden en zuiden mist, minimaal rond 6 graden. Overdag volop zon en bijna overal droog.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 It's nothing to drive the girl them crazy. Woman in the world of them amaze me sweet and a read a superlative can't get them y'all they none of have your baby. Y'all so me but them cannot chase me. In a bedroom, shabba rank in a lazy. Love all the you them crazy. Oh, this, I love the way you are, cause I'm the number one. Would love to follow your plan, but I'm uh, Mr. Love. man believe it, you in love, love, love with the realest.